Waterwalgemoed met het NWS Journaal. Het dodental door de aardbeving in het zuidwesten van China is opgelopen tot ruim 350. Bijna 1900 mensen raakten gewond en nog ruim 180 worden vermist. De meeste slachtoffers vielen in een dichtbevolkte stad waar duizenden huizen werden verwoest. De beving is met een kracht van 6,1 op de schaal van Richter de zwaarste in 14 jaar tijd in het gebied. Een demonstratie in Amsterdam voor de Palestijnen in de Gazastrook is zonder grote problemen verlopen. Vier mensen zijn opgepakt, onder meer omdat ze niet wilden laten zien wat er op hun meegebrachte vlag stond. Burgemeester Van der Laan had ISIS-vlaggen, beledigende teksten en gezichtsbedekkende kleding verboden. Volgens Amsterdam waren er 2000 demonstranten op de been. De organisatie houdt het op 6000. Er was veel politie die scherp lette op antisemitische leuzen. VN-chef Ban Ki-moon heeft hard uitgehaald naar Israël... en noemt de beschieting van een VN-school in Gaza vanmorgen... een morele wandaad en een misdaad. In de school zaten honderden Palestijnse vluchtelingen. Bij de raketbeschieting zijn tien doden gevallen en tientallen gewond geraakt. VN-chef Ban eist dat de verantwoordelijken worden gestraft. De 400.000 inwoners in de stad Toledo in het noordoosten van de VS mogen voorlopig geen drinkwater uit de kraan drinken. Er zitten giftige stoffen in die waarschijnlijk van algen uit het Erie-meer komen. Daar haalt Toledo het drinkwater uit. Alle flessen met water in de stad zijn uitverkocht. De Nationale Garde wordt ingezet om water rond te brengen.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 goedenavond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 2009 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen en welkom bij twee uur lang en New Age muziek hier op je eigen lokale radio. We gaan beginnen met Sna Snatam Kaur, een beetje lastige naam voor mij, met haar nieuwe cd Morning Chance. Daarna toch weer een nieuwe track van Luna Blanca die in augustus met een eh, nieuwe album komt, een nieuwe cd. Nou, we kijken er reikhalzend naar uit. Veel luisterplezier. sitting on an ivy tree. She's weeping for her own true love, as I shall. bama e mama eh. jugu yangu ya khema luku ye bama e eh. mama jugu yangu ya e eh. jugu yangu ya ye bama e mama jugu yangu ya khema luku ye bama e mama jugu yangu ya e jugu yangu ya ye bama e mama jugu yangu ya khema luku ye bama e mama jugu yangu ya e jugu yangu ya ye bama e

Guya guya, eh, guya guya, eh, inne mara, inne mara, guya guya, eh, luya mama, eh, inne mara, guya guya, eh, guya guya, eh, imma mama, inne mara, guya mara, luya mama, eh, imma mama, guya mara, guya mara, luya mama, imma mama, guya mara, luya mama, eh, luya mama, guya mama, eh,

中央的呀。 Guya guya, guya mama, manine mara, manine mara, guya guya, manine mara.